Ek met het NOS-journaal. De politie heeft in Argentinië een inval gedaan in het huis... waar een schilderij zou hangen dat door nazi's werd geroofd uit Amsterdam. Maar het schilderij is niet gevonden. Eerder deze week werd het doek Damesportret van de schilder Kislandi... na bijna 80 jaar opgespoord door een journalist van het AD. Die zag het schilderij hangen op een foto van een Argentijnse makelaarssite. Ook in Argentinië was dat groot nieuws. Het olieverfschilderij uit de 17e eeuw is door de ophef die ontstond... waarschijnlijk naar een andere locatie gebracht. Bij een steekpartij in een huis in Gouda is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer had ruzie met iemand in de woning. Die persoon raakte gewond en is aangehouden op straat. De twee kenden elkaar, maar wat hun relatie is, is niet bekend. Ook is niets bekend over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het huis in Gouda. Een gewapende groepering heeft in het zuidoosten van Colombia zeker 34 militairen ontvoerd. Dat gebeurde in het zuidoosten van het land na een confrontatie waarbij 11 guerrilla-strijders werden gedood. In juni was er een soortgelijke ontvoering. Toen werden 57 Colombiaanse militairen twee dagen gegijzeld. De laatste tijd leidt het geweld in Colombia regelmatig op. In Heerde in Gelderland zijn archeologische vondsten gedaan. Bij werkzaamheden de afgelopen weken zijn prehistorisch grafveld en een grafmonument gevonden. De graven zouden uit de ijzertijd komen, ongeveer 500 jaar voor Christus. Het monument zou uit de steentijd komen, zo'n 5000 jaar geleden. In de omgeving van de opgravingen werden eerder al archeologische vondsten gedaan. Daarom wilde de gemeente Heerde meer onderzoek laten doen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden.